uur. Morat Rouakili met het NOS Journaal. De man die vorig jaar op een kersttoet inreed in de Amerikaanse staat Wisconsin... is veroordeeld tot zes levenslange gevangenisstraffen... zonder mogelijkheid tot vervroegde vrijlating. De rechter voegde daar nog eens een symbolische 1067 jaar aan toe... om te benadrukken hoe ernstig het dodelijke misdrijf was. Daryl Brooks boorde zich in 2021 met zijn SUV door een afzetting... na een ruzie met zijn ex-vriendin. Vervolgens reed hij van achteren in op de jaarlijkse parade van Waukesha. Zes deelnemers aan de parade kwamen om het leven, onder wie een achtjarige jongen. De Amerikaanse president Joe Biden heeft republikeins fractievoorzitter in het Huis van Afgevaardigden Kevin McCarthy gefeliciteerd met de overwinning. De Republikeinse Partij heeft de benodigde 218 zetels behaald voor een meerderheid in het huis. Dat de Republikeinen het huis zouden winnen werd verwacht. Eerder ging de Senaat naar de Democraten. Door de verdeelde verkiezingsuitslag zal regeren voor Biden lastiger worden... maar hij verklaarde dat hij ernaar uitkeek om samen te werken met de Republikeinen in het huis. Het aantal nieuwe HIV-diagnoses is vorig jaar net als voorgaande jaren gedaald, meldt Stichting HIV-monitoring. Afgelopen jaar kregen volgens een schatting 427 mensen de diagnose HIV. Voor het eerst is een effect te zien van het middel PrEP... dat bepaalde groepen met een verhoogd risico op HIV kunnen slikken... ter voorkoming van een infectie. In totaal overleden er vorig jaar 13 mensen aan de gevolgen van AIDS... de ziekte die veroorzaakt wordt door HIV. Rijkswaterstaat en de ANWB verwachten vandaag een zware ochtend- en avondspits. Door een combinatie van slecht weer en een groot verkeersaanbod wordt het waarschijnlijk erg druk. Rijkswaterstaat adviseert mensen om thuis te werken of buiten de spits de weg op te gaan.